Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt weer uitkijken met de hitte. Het RIVM heeft het hitteplan weer uit de kast getrokken voor morgen. Betekent vooral dat bijvoorbeeld mensen in de zorg oudere en kwetsbare mensen beter kunnen ondersteunen. Zodat ze niet uitdrogen of andere hitteklachten krijgen. Advies voor de komende dagen is drink genoeg, doe niet te veel op de heetste momenten van de dag en hou je huis koel. Onze verslaggever vroeg in Waalwijk of mensen er klaar voor zijn. Ja, laat me komen. Nee, geen, geen moeite mee? Nee hoor. Lekker ijsje eten, verkoeling opzoeken. Zwembad. Ja, jij hebt een lekker ijsje. Ja. Wat smaakt het naar? Witte chocolade. Witte chocola. Nou, goede keus. In het zuiden van Frankrijk moesten 3000 mensen vannacht snel hun bed uit. Ze werden voor de zekerheid geëvacueerd vanwege een bosbrand. Voorlopig mogen de bewoners en campinggasten nog niet terug, vertelt correspondent Frank Renaud. In één opvangcentrum waar Nederlanders zaten, daar zijn die mensen gewoon allemaal ook alweer weg. Ze zijn bijvoorbeeld gaan kijken of de camping of ze een bezitting op konden gaan halen. Of ze zijn boodschappen gaan doen, zei de burgemeester. En het is dus nog onduidelijk of ze vannacht voor een tweede nacht in die gemeentezaal moeten slapen. Of dat ze terug mogen. Op verschillende plekken in Zuid-Europa zijn bosbranden door de hitte en droogte. Dit jaar is in de EU al meer natuur in vlammen opgegaan dan in heel vorig jaar. De politie heeft nog eens twee mannen opgepakt voor afvaldumpingen op de A7. Het gaat om een man van 20 uit Gorredijk en een man van 19 uit Oppende. Boze boeren gooiden de afgelopen tijd afval, hout en zelfs asbest op snelwegen... en staken het in brand om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. En de Franse witte dolfijn, een beluga die vastzit, wordt gered. Het beest zwemt al dagenlang in rivier de Seine tussen Parijs en de zee... terwijl hij in die zee thuis hoort. Afgelopen weekend zat het dier vast in een scheepsluis... maar dierenactivisten probeerden te voeren, maar dat lukte niet. Dus, uh, What we hoped was that the appetite stimulator would allow it to eat, but no significant differences were noted. De organisatie Sea Shepherd, die het leven in zee wil beschermen, doet vandaag een reddingspoging. Ze proberen de dolfijn van 4 meter in een zoutwatertank te vangen waar die verzorgd kan worden. En daarna wordt de beluga terug naar zee gebracht. Heb ik het weer nog. Het is zonnig en een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Aan zee wordt het 24 graden. In Limburg loopt het op tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, Nikki en ook Isabella. Van villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella mij naar Ella. Op mijn Ella. Op mijn Ella. Op mijn Op mijn Op mijn mijn umbrella, hela eh, eh, eh. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rest. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, mijn ambarella. op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Ah. Al me niet thuis, dan mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met me, Van maar die move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken met Jones Ik wil niet stappen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen alles in training Skin, ik splash in mijn bella Ook ik ken de splash van Reno Die regen op mijn ambarella Nu ziet ze de shoes, Sharon, Nikki en ook Isabella Oh fella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk als hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk als hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella Op mijn ambarella, ella step out onto the line.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 and down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?